Clemens Peters met het NOS Journaal. De dienstuitvoering onderwijs, DUO, is wel degelijk gewaarschuwd... voor het gebruik van mogelijk discriminerende criteria... bij de controle op fraude met studiebeurzen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS op 3, Investico en het Hoger Onderwijs Persbureau. Zeker twee advocaten en één student maakten de afgelopen jaren melding... van vooringenomenheid en mogelijke discriminatie. Zowel intern bij DUO als bij de rechter. DUO hield tot nu toe vol dat er nooit klachten waren binnengekomen. Onlangs werd bekend dat studenten met een migratieachtergrond opvallend vaak worden gecontroleerd op fraude. In Canada is opnieuw een lid van de brandweer omgekomen. Het slachtoffer is een man die het vuur bestreed in zijn woonplaats Fort Laird in het noorden. Details over hoe die is omgekomen zijn niet bekendgemaakt. Twee dagen geleden kwam een brandweervrouw van 19 om het leven toen ze door een vallende boom werd geraakt. Het bosbrandseizoen duurt in Canada al langer dan andere jaren en is ook veel heftiger. Rusland heeft dochterondernemingen van de Deense bierbrouwer Carlsberg... en het Franse zuivelbedrijf Danone onder staatscontrole gesteld. De verbeurtverklaring is mogelijk een verliespost van honderden miljoenen euro's voor beide bedrijven. Carlsberg en Danone waren al bezig met hun activa in het land te verkopen... vanwege de inval in Oekraïne. In juni maakten ze beide bekend een koper te hebben gevonden. Maar voordat de verkoop kon worden afgerond, nemen de Russen nu de controle over. In april had Rusland al delen van het Duitse energiebedrijf Uniper en de Finse branchegenoot Fortum overgenomen. Vandaag verloopt de graandeal, waardoor Rusland Oekraïne toestaat graan te exporteren via de Zwarte Zee. Gisteren vertrok uit de havenstad Odessa het laatste schip dat onder de huidige afspraken mocht afreizen. Vanwege de onzekerheid over de verlenging heeft Rusland niet toegestaan dat verdere exports worden ingepland. Het weer, het is nu nog droog met minima rond 13 graden. Morgen op de meeste plekken zomers weer met flinke zonnige periode. Het wordt 21 graden aan zee tot 24 in het zuiden.